Jan van der Putten met het NOS-journaal. Langs de Nieuwe Waterweg In Rotterdam zijn jachthavens gesloten om te voorkomen dat er olie binnendrijft. Gisteren verloor een tanker bij een botsing in de stijger ruim 200.000 liter bunkerolie. Een deel is richting Vlaardingen, maar Sluizenhoek van Holland gedreven en kan een bedreiging vormen voor het strand. Er zijn al zwanen en andere vogels gezien die met olie zijn besmeurd. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig de olie op de Nieuwe Waterweg op te ruimen. Dat kan een paar dagen duren. In Poeldijk, ten zuiden van Den Haag, zijn vannacht zeker 40 woningen voor ouderen tijdelijk onbewoonbaar geraakt door brand. In de berging vatte een scootmobiel vlam. Bewoners van ruim 100 woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een gebouw in de buurt. Een aantal van hen werd met een hoogwerker van het balkon gehaald. Vier mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade door de rook is volgens een brandweerwoordvoerder aanzienlijk. Onderzocht wordt wanneer de evacuees de getroffen woningen in Poeldijk weer in mogen. De Amerikaanse overheid heeft ruim 500 kinderen van illegale immigranten herenigd met hun ouders. Bij binnenkomst via de grens tussen de VS en Mexico waren de gezinnen gescheiden vanwege nieuwe strenge wetten. Na veel protest draaide Trump de maatregel terug. Vlak voor de migrantentop vanmiddag in Brussel zijn Frankrijk en Spanje met een nieuw plan gekomen voor de opvang van vluchtelingen. Er moeten binnen de EU gesloten opvangcentra voor migranten komen. EU-president Tusk stelde eerder opvang buiten de EU voor. Het plan van Frankrijk en Spanje is een handreiking naar Italië. Dat land vindt dat het er alleen voor staat, omdat er veel migranten aankomen en andere EU-landen nauwelijks bereid zijn om mensen over te nemen.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 En een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij weer eh, twee uur ZFM Jazz Radio Zandvoort. En uh, nou, we beginnen maar eens eventjes een beetje relaxed. Barbara Streisand en Bill Snee met eh, One Less Bell to Answer. One less bell to answer. One less egg to fatherless man to pick up after. I should be happy, but all I do is cry. No more laughter. Oh, I should be 真死。 A crazy So, darling, have heart. Don't let one mistake keep us als je verkering net uit is, dan eh, realiseer je dat. One less bell to answer. Je hoeft geen telefoontjes meer op te nemen. De deur niet open te doen als er gebeld wordt. Althans niet voor je vriendje of vriendinnetje. En eh, ja, je hoeft ook meer geen, echt geen eitje meer eh, te bakken of te koken. Over die eitjes gesproken. Hoe moeten uw eitjes eruit zien? S ochtends hard gekookt, zacht gekookt? Of, nou, ik weet het niet, maar in ieder geval... morning. I like mine with a kiss. Boiled or fried, I'm satisfied long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? Well, I like mine with a hug. Ja. Het was de Savoy Dance Orchestra met, eh, met een aantal solisten... maar die worden niet genoemd eh, in de aftiteling. Dus die kan ik u ook niet geven, die namen. Maar wel, uh, u kent het natuurlijk van Dean Martin hè, vroeger. How do you like your ex in the morning? Maakt allemaal niks uit. Die eieren zullen me een worst zijn... als ik jouw kusje maar krijg in de ochtend. Daar gaat het allemaal om. Nou goed begin van de zondag zou ik zeggen, luisteraars, en neem een lekker bakje koffie, dan doe ik het ook. Want zo ben ik dan ook wel. Ik doe gewoon gezellig met u mee. En eh, we gaan eventjes eh, ons realiseren dat het allemaal helemaal geen betekenis heeft als je niet swingt. It don't mean a thing if you ain't got, ja, that swing, zo is het. Nogmaals, de Savoy Dance Orchestra. Ik word er zo vrolijk van. Ik denk, ik slinger er nog eentje achteraan. Want dan wordt u net zo vrolijk als ik op deze mooie zondagmorgen. Het is nog een beetje bewolkt. We, we zitten uit te kijken naar het zonnetje. Nou, die is er echt wel. Alleen die wolken zitten er nog een beetje voor. Eh, maar het ziet er heel goed uit, luisteraars. Want de komende week, oei, oei, oei. Korte broekjes en eh, goed insmeren, want het zonnetje komt eraan. Uh, we gaan genieten van Just a Gigolo. En dat doen we dan met het orkest van Herb Albert. orkest van Herb Albert met eh, Just a Gigolo. Nou, eh, dat geeft mij toch weer een beetje dat oude gevoel terug. En dan zult u zeggen, ja, wat bedoel je daar nou weer mee? Kent u Cyril M.A.? Nou, misschien niet. Ik ken haar eigenlijk ook niet persoonlijk hoor, maar de naam ken ik wel. En haar stem, daar geniet ik altijd weer van. Maar eh, het zit hem ook een beetje in die achternaam M.A. Hè? Ze houdt van ons en dat laat ze duidelijk blijken met het nummer That Old Feeling. I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old. The moment that you danced by, I felt a thrill.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 niet eh, relaxed van eh, raakt... Dan, eh, dan, dan snap ik het niet meer, luisteraars. We gaan eventjes wat meer uptempo. tempo. Dat doen we met Matt Bianco. En het duurt geen halve minuut. Maar het nummer, ja, ik kan er niet omheen... is wel getiteld Half a Minute. Oftewel, een half minuutje. Een zwingende, vlotte bossa nova. Matt Bianco. de koffie eroverheen is gegaan. Want het is echt een nummer, daar kan je niet stil blijven zitten. Althans, ik niet. Met Bianco, we hebben al een hele tijd niet meer van ze gehoord. En, eh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ze nog bestaan. We gaan eventjes, eh, ik, luisterde, vanmorgen luisterde ik hierheen, uh, luister ik naar het programma Vroege Vogels. Op de radio, de nationale radio natuurlijk. En ja, prachtig programma. En ik dacht, nou, nou ik, ik ga ook even naar mijn tuin voordat ik echt helemaal richting Zandvoort gaan. En dan, eh, en dan pak ik even een tuinvogel. Die stop ik in de suite. Ik nodig Gene Krupa, drummer Gene Krupa uit. En dan krijg je dit. De Yardbird Suite. drummer Gene Krupa, net als Buddy Rich, eh, verzamelde hij regelmatig big bands om hem heen. En dan eh, klonk het allemaal fantastisch. Het klonk zo, zoals ik u net liet horen, met de Yardbird Suite. Ik richt mij even tot de mannen. Mannen heeft wel de ware liefde in hun leven gevonden. Heeft, eh, dat kan natuurlijk... Normaliter is dat natuurlijk een dame, maar het kan natuurlijk heel goed een man zijn. Maakt allemaal niet uit. Ruimdenkend. die liefde, dat zou heel goed een fee kunnen zijn. A truly, truly Fair.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 in de jaren 50 werd er eh, zwingende muziek gespeeld. En dat gold zeker ook voor Guy Mitchell. Singing the Blues is ook zo'n heel bekend nummer van hem. Maar dit was Truly, Truly Fair. Een ware fee die naast je zit op de bank. Ik hoop dat dat bij u ook het geval is, mannen. Want een, eh, ja, dat houdt je jong, hè, zeg maar, toch? We gaan eh, eventjes genieten van... Uh, niet met Bianco, want die heb ik net gedraaid. Catching the Sun van Spiro Gira. Nou, ik weet, ben nog niet helemaal achter hoe het gaat klinken... maar eh, ik heb er een goed gevoel bij. Catching the Sun. Ik zei het net al, hij zit nog achter de wolken. We moeten hem even vangen. Eh, het lukt zeker met deze muziek, toch? het zonnetje, daar had ik het over. ja, wat kennis eh, van jazzmuziek eh, waarschijnlijk al lang hebben ontdekt bij mij. Dat ik, eh, behalve dat ik ja, swingende muziek leuk vind om te draaien... dat ik toch ook een beetje het sfeertje van muziekmozaïek... wat Duis vroeger presenteerde wil handhaven in, als ik CFM Jazz presenteer. Ja, het, is een nuanceverschil. verschil. Wat scheelt het? Hè? Duis of duif. Het is maar een lettertje. En moet, je, daar moet je overheen kunnen stappen. Eh, ik was een bewonderaar van die man, van Willem Duis. Eh, we verschillen in die zin van elkaar. Behalve dus het lettertje van onze achternaam wat verschilt. Eh, oh ja, ook ons, ons banksaldo was iets anders. Maar goed, dat, dat terzijde. Earl Kloeg, die kent u vast ook wel. Sessie Bon. spel je dan Karel, Leo, Utrecht, Gerard, Hendrik. Het is maar dat u het weet. Robbie Williams, die kent u natuurlijk eh, als popmuzikant. Maar zo nu en dan, laat hij zich ook inspireren door eh, jazzy collega's... zoals Sammy Davis Jr. bijvoorbeeld. En dan stapt hij over zijn schaduw heen. En daar zingt hij het ook nog over. Me and My Shadow. Robbie Williams.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 than a miser, all oh, the bloodhounds to oh. me. Closer than smog is to all of LA. My shadow. Closer than Ricky to confessing he's gay. Not a soul can bust this team into. We stick together like glue. <laughs> when it's sleeping time, that's when we ride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 We'll start off at Stringies and maybe crowd show. Life is gonna be a wow wow wee.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 Ja, wel degelijk een eh, allround artiest, Robbie Williams. Volgens mij in uh, duet met zichzelf. Eh, een beetje het sfeertje van eh, Sammy Davis Jr. als het gaat om Me and My Shadow. Ik en mijn eigen schaduw. Dan krijgen we nu iets heel speciaals, luisteraars. Althans, als ik Sonny Clark mag geloven. Want die heeft het over Something Special. bijna eh, eh, aan het eind van het eerste uur van ZFM Jazz luisteraars. Ik ben straks nog een vol uur bij u. Maar ik wil eruit gaan met een wat eh, serieus werkje van Ennio Morricone. Gio La Testa. Er is een beetje nog meer bij te komen... Hè, om de zondag lekker uh, relaxed te kunnen beginnen. Nou, tot straks. Tot na het nieuws.